Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Een op de vijf studenten met een studieschuld heeft een betalingsachterstand. De meeste van hen reageren niet op aanmaningen. Tot en met juni kregen bijna 76.000 oud-studenten een deurwaarder op de stoep. Dat blijkt uit cijfers die de NOS in handen heeft. Verder zijn tienduizenden studenten onvindbaar... waardoor bijna 90 miljoen euro niet kan worden geïnd. Volgens het ministerie van Onderwijs kan een deel van de studenten het niet terugbetalen... In veel andere gevallen zou het komen door onwetendheid of doordat studenten nonchalant zijn. De rest zou met opzet niet terugbetalen. Op een Amerikaanse militaire basis in Japan is een depot ontploft. Op de basis ligt onder meer munitie en brandstof opgeslagen. Er waren zo'n 10 minuten lang explosies te horen waarbij van alles in de lucht vloog. Daarna ontstond een grote vuurzee. De basis ligt in bewoond gebied, niet ver van hoofdstad Tokio. In de buurt van het gebied staat een universiteit en een ziekenhuis. De explosies waren midden in de nacht. Over slachtoffers en schade is nog niets bekend. De IJssel en het Twentekanaal zijn nog tot 10 uur vanavond gestremd voor alle scheepvaart. Bij Eefde blokkeert een binnenvaartschip de doorgang op de IJssel. Aan beide kanten liggen veel boten en schepen te wachten. Het binnenvaartschip wilde vanmiddag vanaf de IJssel het Twentekanaal opvaren... maar moest uitwijken voor een plezierboot en liep toen vast. Het lostrekken en wegslepen van het binnenvaartschip zal naar verwachting nog een uur duren. Bij de Maarseveense plassen wordt al uren gezocht naar een jongen van 14. Om vijf uur vanmiddag werd hij vermist en hij is volgens de politie sindsdien niet meer gezien. Duikers hebben in het water gezocht en hulpdiensten uit Vinkenveen en Breukelen zoeken nog met een sonarboot. Het weer in het zuiden en midden van het land trekken de komende uren een paar regen- en onweersbuien voorbij. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen.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 Ja, daar moeten we even heel goed over nadenken. En deze cd heet uh, Nou, wat het allemaal voorstelt, hoe het, er allemaal, hoe het allemaal klinkt, dat kun je nu gaan horen hier op je eigen lokale zender CFM Zandvoort. En de website van Peaceful Radio is peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. baby comes in, the water side. And my love to be my guide. And bought my love to be my guide. On Ferkir Connolly. I wish I were where Helen lies. Night and day, me she cries. All oh, that I wear. waar Helen lies on ferker kan Cast a heart hart the thought, the thought hand that fired the shot Were in my arms Bref Helen dropped She died save me I could him to pieces small. I cut him down pieces small. for the sake she died for me. I wish I were where her lies. Night and day, me she cries. That I were where her lies. Unfair could come. Helen Fay, beyond compare. a am like your far lay hell up in my hat of a man until the day I die.